Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Syrische vrouw is in Turkije veroordeeld tot levenslang... voor een aanslag in 2022 in Istanbul. Door de explosie in een drukke winkelstraat vielen zes doden. Ook raakten 81 mensen gewond, onder wie een aantal toeristen. Volgens Turkije behoort de vrouw tot een terroristische groep. 35 andere personen worden ook nog verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. In Budapest heeft PVV-leider Wilders gespeecht op een conferentie met ultra-rechtse leiders uit de hele wereld. Wilders is eregast op die conferentie. Veel media zijn er niet welkom. Correspondent Tijn Sade volgde de speech daarom via een livestream. Nou, hij begroette allereerst de zaal in het Hongaars. Nou, dat leverde meteen natuurlijk zijn eerste flinke applaus op. En daarna eh, vaarde hij eerst uit tegen de Nederlandse media. Die, volgens Wilders, hadden gespeculeerd dat hij met zijn optreden in Budapest de formatie thuis zou schaden. Nee, zei hij. Alle aanwezige partijen op de conferentie willen een stop op migratie... en dat er geen vluchtelingen meer worden opgevangen. Almere City heeft een nieuwe trainer voor volgend jaar gevonden. Het lijkt Hechtwiges Maduro te gaan worden, zeggen bronnen. Hij wordt, als het doorgaat, de opvolger van Alex Pastoor... die dus bij Almere vertrekt. En in Utrecht worden de hele dag al wat afgesjouwd. Want over een paar uur opent daar de eerste vrijmarkt van het land. Alleen één ding, het weer zit niet erg mee. En dat betekent paraplu's en poncho's, ziet verslaggever Matthijs Nieuwenhuis. en geen partytent. Ik zie daar mensen met partytenten staan. Jullie eh, gaan het erop wagen? De dood of de gladiolen. We hebben dus gehoord dat er een conspiracy is dat het weerbericht zegt altijd dat het slecht weer is met Koningsdag. Dat, is, dat wordt gewoon ingevoerd. Eh, zodat het alleen maar kan meevallen. En dan ga je, dat, gaat, gaat vanavond ook gewoon gebeuren. Ja, dat gaan we manifesteren. <laughs> Ja, dan mogen ze alvast wel beginnen met manifesteren. Want vanavond is het wisselend bewolkt en kan er in het zuiden een bui vallen. Morgen op Koningsdag veel grijs met tussendoor wat zon. In de middag zijn er buien tot 14 tot 18 graden.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 De linkerrijstrook is dicht de A7 Zaanstad-Horen bij Purmerend een kwartier vertraging. Op de N208 Sassenheim-Haarlem vanaf de Keukenhof tot de aansluiting met de N207 is de vertraging een kwartier. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland 10 minuten extra reistijd.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 Een Syrische vrouw heeft in Turkije levenslang gekregen voor een aanslag in Istanbul. Daarbij vielen anderhalf jaar geleden zes doden en 81 gewonden. De Spaanse regering stuurt binnenkort munitie voor het Patriot luchtadweersysteem naar Oekraïne. Volgens de krant El País wil Madrid geen complete systemen leveren, maar wel de raketten.